met het nos Vanwege de val van het kabinet heeft koning Willem-Alexander zijn staatsbezoek aan Tsjechië ingekort. Het koninklijk paar kwam vanavond aan in Praag voor een tweedaags staatsbezoek. Maar de koning keert morgen na de eerste dag alweer terug om te praten met zijn vaste adviseurs. Hij zei na aankomst in Praag dat het eigenlijk heel raar was voor hem om Nederland te verlaten in een politieke crisis. Koningin Maxima blijft wel tot en met donderdag missionair premier Schoof geeft morgenochtend in de Tweede Kamer een verklaring over de val. Daarna debatteert de Kamer erover. De extra grenscontroles leiden niet tot minder asielzoekers... blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Sinds december voert de marechaussee controles uit op snelwegen vanuit Duitsland en België. Het kabinet wil daarmee de druk op de asielketen verminderen. Maar volgens de Rekenkamer zijn de controles daarvoor geen geschikt middel. Iemand kan bij zo'n controle asiel vragen. Als dat gebeurt mag hij of zij daarna rechtmatig de procedure in Nederland afwachten. Het maakt dus niet uit of een asielzoeker tegen een controle aanloopt of niet, zegt de Rekenkamer. Bij een aanval in Noord-Darfur in Soedan zijn vijf medewerkers van een VN-hulpconvooi gedood. Ook zijn er mensen gewond geraakt, meldt de VN. Het konvooi was op weg naar het door honger geteisterde Al-Fashir.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 naar Tussen App en Vloed. Een heerlijk relaxed programma. Gepresenteerd door Charles Duif bij ZFM Zandvoort. Ja, van harte welkom luisteraars bij weer twee uur Tussen App en Vloed. Ik ga weer hele mooie voor u uitzoeken. Ik heb al een aantal hele mooie voor u uitgezocht. En we gaan beginnen met een eh, klassiek werkje maar dan gezongen door Lara Fabian.

是。 dame uit België. Lara Fabian, wat een stem heeft die, eh, heeft dame. Klassiek werkje, Adagio. Ik neem nog eh, een diepe, een diepe, een hele diepe slok lucht. Oftewel eh, een slokje air. de air that I breathe. Samen met de Hollies. say it best, you say nothing at all. Dat was Boyzone, luisteraars. Ik heb een verzoekje voor Annemieke Vos. Annemieke, jij wil graag een eh, nummer horen van Don McLean. Ik ken het eigenlijk niet, van Don McLean. Ik ken Crying natuurlijk en eh, ja, veel van die andere grote hits. Maar dit Till Tomorrow ken ik eigenlijk niet. Nou, we gaan ervan genieten. like to discover why we're not free to be lovers. I've been wanting to ask you where has all the love gone and what have we become? Storm clouds full of thunder move silent as they drum, and when they're gone, we'll be fine till tomorrow. Oh, I hope it won't rain. You will be mine, and my sorrow will take wings in the morning, high above the heavens. A rainbow paints the sky. White doves sing their songs of love. I watch them as they fly and wonder what can this be? Can you tell me? Would you like to discover why? onmiskenbaar. De prachtige stem van Don McLean en Annemiek. Het was inderdaad een prachtig nummer, dankjewel. Ik vond het heel mooi, zoals je terecht al eh, eh, mij een berichtje stuurt. Eh, nou, er zijn zoveel mooie nummers op de wereld. Ik ben altijd ook nog fan van Cliff Richard. Vaste luisteraars weten dat, ik altijd al wat van Cliff draai. Dat doe ik eigenlijk constantly.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 Bridget Constantly. Ik weet dat er heel veel onder u zijn die eh, ook fan zijn van de Eagles. De liefde houdt ons in leven, luisteraars. Love will keep us alive. kennen we van Maribel. Uh, eh, en eh, we kennen het van Gordon. Maar ik vind de uitvoering van Dana Winner het mooiste. Ik, ik hou van jou. Ik hou van jou. Alleen van jou.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 can't help it if I try. I remember that you dromen, in dreams. Roy Orbison. Dit is Keen. Everybody's changing. Iedereen verandert. klassiekers met hun eh, vertolking van Danny Boy. Dit is Laura Puccini. Het prachtige nummer heet Solitude. La Solitude. Marco se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7.30 e senza lui è un cuore di metallo senza l'anima. freddo del mattino grigio di città. A scuola il banco è vuoto, un marco è dentro me. È dolce il suo respiro fra i pensieri miei. Distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me sfuggi gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi mangiare stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine magari una fotografia agli occhi di bambino un poco timido. La stringo forte al cuore e sento che ci sei. Fra i compiti di inglese e matematica, tuo padre i suoi consigli che monotonia. Lui con il suo lavoro ti ha portato via. Di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai. Ha detto un giorno tu mi capirai, chissà se penserai se con gli amici parlerai?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 Raccoon, Oceaan. Leo Seer, wat is er van jou geworden? I need you. heartbeat but we hebben al de hele tijd niets meer van gehoord. Leo Sayer. Een grote hit van een When I Need You. Ik kijk op mijn klokje, luisteraars. Eh, ik heb nog vijf minuten en eh, ongeveer 30 seconden te gaan. naar nou, nu, dan is alweer het eerste uur van Tussen App en Vloed voorbij. <clears throat> Dan moet ik een nummer kiezen wat een beetje aansluit... Eh, qua tijd op het nieuws, wat zo voorbij komt. En dan heb ik gekozen voor Celine Dion met The Heart Will Go On... van de, de film van de Titanic natuurlijk... Dat eh, liedje duurt 4 minuten en 41 seconden. Dat betekent dat ik nog 20 seconden eigenlijk vol moet praten... om het aan te laten sluiten op het nieuws. Dus even technisch gesproken, hè. Ik ben, ik ben een echte eh, DJ-techneut vanavond. Dat merkt u wel. Leuk dat u allemaal weer luistert. Morgenochtend ben ik er trouwens weer met de eh, Duifzaag de Week door. Eh, dat begint om 9 uur en dat is weer een vrolijke ontbijtshow met gouden oude nummers en eh, cabaret. We gaan eh, genieten van het nummer voordat het nieuws komt. Nogmaals Celine Dion met The Heart Will Go On. promises be true